Die vreest voor ongeregeldheden tussen supporters van RKC en de aanhangers. Twee clubs spelen vanmiddag om half drie tegen elkaar in Waalwijk. Door de noodverordening, die tot middernacht van kracht is, kan de politie preventief fouilleren. Het weer is nog wat mist, maar verder loopt de dag zonnig.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 In Nepal is een klein vliegtuig neergestort met aan boord 16 toeristen en drie bemanningsleden. Volgens de eerste berichten heeft maar één passagier de crash overleefd. Het toestel van de Nepalese maatschappij Buddha Air had een rondvlucht gemaakt boven het Himalaya-gebergte en was op weg naar de hoofdstad Kathmandu. Er zouden vooral toeristen uit India in het vliegtuig hebben gezeten. De eurolanden zullen alles doen wat nodig is om de schuldencrisis te bestrijden. De Europese landen kregen op de IMF-vergadering in Washington kritiek op de aanpak van de crisis. De Amerikaanse minister van Financiën, Geithner, zei dat het gevaar bestaat voor een run op de banken en een ernstige mondiale recessie als Europa niet met een oplossing komt. Ook China roept Europa op de financiële stabiliteit snel terugbrengen. De instelling voor geestelijke gezondheidszorg, die de daden van de schietpartij in aan de Rijn enige tijd heeft behandeld, wil meer mogelijkheden voor gedwongen behandelingen. Vooral zwaar schizofrene zorgmeiders als Tristan van der Vlis zouden verplicht medicijnen moeten krijgen. De voorzitter van GGZ Rivierduinen pleitte daarvoor in Nieuwsuur. Volgens haar kunnen pillen dit soort patiënten echt helpen, maar is er nu geen basis om ze die gedwongen te laten innemen. In de Spaanse regio Catalonië worden dit weekend voor het laatst stierengevechten gehouden. In de arena van Barcelona komt daarmee vanavond een einde aan een eeuwenoude traditie. Het verbod gaat officieel pas 1 januari in, maar dit weekend zijn de laatste gevechten van het seizoen. Alle kaartjes waren in recordtempo uitverkocht en zijn op de zwarte markt vijf keer zo duur. De burgemeester van Waalwijk heeft een noodverordening afgekondigd. Dat is gebeurd in overleg met de politie. Die vreest voor ongeregeldheden tussen supporters van RK